Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer wordt er druk gedebatteerd over alle politieke plannen voor volgend jaar. Die zijn gisteren allemaal bekendgemaakt tijdens Prinsjesdag. PVV-leider Wilders trapte af. Hij had het vooral veel over belangrijke verkiezingsthema's voor zijn partij, zag politiek verslaggever Lars Geerts. Inmiddels is Sofie Hermans van de VVD alweer aan het woord en is de toon van het debat weer iets veranderd. Want in plaats van dat er nu eh, gekeken wordt naar verkiezingsprogramma's en de manier waarop er campagne gevoerd gaan worden, wordt er eh, wel, op dit moment eh, zaken gedaan over welke, eh, nou, hoe er nog meer zou kunnen gebeuren om bijvoorbeeld de middeninkomens dan wel de lagere inkomens iets meer te besteden te geven komend jaar. Het demissionaire kabinet maakte gisteren officieel bekend dat ze 2 miljard gaan vrijmaken om armoede te bestrijden. Maar dat is volgens veel partijen niet genoeg. De vrouw van de Oekraïense president Zelensky heeft wereldleiders opgeroepen te helpen duizenden Oekraïense kinderen terug te halen uit Rusland. Meer dan 19.000 kinderen uit het oosten van Oekraïne zouden ontvoerd zijn door de Russen. President Poetin is al door het internationaal strafhof in Den Haag veroordeeld voor onder meer de deportatie van kinderen. De politie in Utrecht gaat vaker checken of fatbikes wel aan de regels voldoen. Die elektrische fietsen met dikke banden worden vaak opgevoerd of hebben een gashendel. Dat is gevaarlijk, zegt de politie. De dingen zoeven vaak met meer dan 25 km per uur door de stad en een helm is niet verplicht. En we blijven even in Utrecht, want vanaf vandaag kun je de Domtoren weer een stuk beter zien. Na vier jaar in de stijgers te hebben gestaan is het weer mogelijk een glimp op te vangen van de bijna 650 jaar oude toren. En dat is best wel een dingetje, zegt deze Utrechtse documentairemaker. Nou ja, het is het begin van dat we de Dom weer, Domtoren weer terugkrijgen. Dat is natuurlijk een groot moment. En eh, ze gaan nu de eerste drie verdiepingen eraf halen... en dan daarna geleidelijk verdieping voor verdieping. En in de zomer 2024, dan moet hij helemaal weer te zien zijn. Utrechters zullen dus nog even geduld moeten hebben. Het weer, veel grijs, maar wel droog en af en toe ook wat zon. Het wordt vandaag maximaal 20 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Een vast programma op de woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Zigo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. You're asleep on the couch with Tammy And she looks straight up at me The reproach in her eyes is imagined. But the pain that I feel is real. She jumps down and her tail is swishing like a feather right under your nose and then you wake up and you're bleary eyed. I say, I'm sorry, I can see you cry. You look frail as you stand before me. Then you curse and kick a chair dog, bless her heart, licks my fingers. But she jerks every time you swear. have been. I let you down somehow. Not the one I could have been. I'm not the woman I could have been. I can be that woman. But I can be that woman now. You're confused when you turn to face me is it true or is she drunk? But it's clear that I've hit my rock bottom. I'm aware of how far I've sunk. can't believe it But you're close to tears Oh, but I'm sorry For the way hele goede middag luisteraars. Ik ben vandaag begonnen met I Can Be That Woman Now van ABBA. En ik ga door met After Midnight, Gigi Kale. After midnight, we're let it all hang out. After midnight We're gonna travel and shine. We're gonna call, talk and suspicion. Give an exhibition. Find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what is a holy hell. After midnight. give an exhibition, find out what it is on labor.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 cause I need your love so bad. Fleetwood Mac net Need Your Last So Bad. 24 september vindt de 24e editie van het Zandvoortse Shanti en Zeedriederen Festival weer plaats. Traditiegetrouw wordt het festival s'morgens geopend bij Nieuw Unicum. Deze keer door wethouder Bluis. Hier zijn alle deelnemende koren aanwezig voor een gezamenlijk optreden voor de bewoners van Nieuw Unicum. Ook alle Zandvoorters zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Na de lunch verdelen de koren zich over het centrum en het strand. Er zullen optredens zijn bij en Hardy, het Wapen van Zandvoort en het Kerkplein. En bij Beach Club 10. Omstreeks 5 uur is de afsluiting. Ik ga door met Wet Wet Wet. Angel Eyes. zanger Roger Whittaker is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie maandag bekend... maar de songwriter is al stierval op 13 september. De zanger had ondanks een beroerte gekregen. Roger Whittaker kwam in 1936 in Kenia ter wereld... als zoon van de Engelse ouders. Begin jaren 1960 begon hij een carrière als muzikant. Tot zijn grote hits behoren Town uit 1969 Albany uit 1982 en The Last Farewell. Met het laatste nummer boekte hij successen in de Verenigde Staten... waarna hij ook in Europa succesvol werd. Ik ga hem 3 in 1 maken met Rob van Roger Whittaker... achterin volgens Durantown, Albany en The Last Farewell. Goodbye, son, was all she said. This is Gordon Mackenzie's story. And the story of Albany, his family home. Albany, that once stood high over Norton Green. like a song, a song that lasts forever. Gordon was the eldest son, a golden eagle, so the story runs. His brother Charles, dark as a raven. One night in jealous rage and spite, the raven struck Cause rigged and ready is a wicked war of things. And the taste of war I know so very well.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 For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. spoken word can tell. De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. dit was Marvin Gaye met Sexual Healing. Vanaf 1 november een wekelijke bijeenkomst... gevuld met aandacht voor elkaar, plezier en verbinding. Luisteren naar elkaars verhalen en echte ruimte krijgen om je verhaal te delen. De kennismaking bijeenkomst is woensdag 27 september van half 2 tot half 3. En de locatie, de Blauwe Tram.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 Beschreven door de Los Angeles Times als een van de meest populaire instrumentalisten van de midden van de jaren 20. En de zeldzame instrumentale popartiest die een blijvende commerciële snaar raakte. Hij had 22 hitsingles, waaronder de hit Atem Leaves uit 1955 en Born Free uit 1966. En 38 hitalbum tussen 1955 en 1972. Hij was kampioen boksen bij de marine, speelde voor negen Amerikaanse presidentiële regeringen... en werd een gouden Steinway en Zandvleugelmodel naar hem vernoemd. Ik heb gekozen voor uit de film West Side Story Maria.